Hij zou kanker in zijn alvleesklier hebben. Een ziekte die meestal pas in een laat stadium wordt ontdekt. De tv-zender baseert zich op bronnen bij Zuid-Koreaanse en Chinese inlichtingendiensten. Over de gezondheid van Kim Jong-il wordt al lange tijd gespeculeerd. In augustus vorig jaar zou hij een beroerte hebben gehad. Sindsdien verscheen hij nauwelijks meer in het openbaar. Vorige week deed hij dat wel. Hij was vermagerd en trok wat met zijn been, maar liep wel op eigen kracht. Er werd al gedacht dat de 67-jarige Kim Jong-il diabetes heeft. Kanker in de alvleesklier kan daarmee samenhangen. In Oldenzaal is gisteravond een autobedrijf overvallen. De eigenaar van de zaak raakte daarbij gewond. De overvallers gingen er met drie luxe auto's vandoor. De politie zette de achtervolging in waarbij agenten hebben geschoten. Een van de vluchtauto's ramde in Enschede een andere auto en reed daarna tegen een boom. De verdachte ging er te voet vandoor en wist te ontkomen. Een tweede vluchtauto werd elders in Enschede gevonden. Na tips van getuigen kon in de buurt een verdachte worden aangehouden. De derde vluchtauto is nog spoorloos. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft opnieuw de lancering van Space Shuttle Endeavour moeten uitstellen. Aanvankelijk zou de lancering om kwart over één Nederlandse tijd plaatsvinden... maar een onweersbui maakte de lancering onmogelijk. Gisteren gebeurde hetzelfde toen de bliksem elf keer insloeg in de omgeving van Cape Canaveral in Florida. De eerstvolgende mogelijkheid voor de lancering van de Endeavour is komende nacht. Aan boord van de Endeavour zijn zes Amerikanen en een Canadese... Ze gaan naar het internationale ruimtestation ISS om het laatste deel van een soort veranda te plaatsen. Daarop kunnen proeven worden gedaan waarbij direct contact met de ruimte nodig is. Het weer, opklaringen en aan de kust een bui. Overdag eerst bewolkt, maar geleidelijk meer zon. En vooral in het noordoosten kans op regen. De maxima liggen tussen 21 en 24 graden.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 Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined. I'm gonna get. their love away. forget about it. thinking. That's my girlfriend, that's my girlfriend, that's my girlfriend. wasn't last night. That's my girlfriend, that's my girlfriend. That's my girlfriend, wasn't last night.